Bij huiszoekingen en verhoren is niets verdachts ontdekt. Volgens Britse media gaat het om Algerijnen die in de kantine van hun schoonmaakbedrijf grappen maakten over een aanslag op de paus. Vandaag is de vierde en laatste dag van het staatsbezoek van de paus aan Groot-Brittannië. Gisteren betuigde hij nog eens zijn diepe spijt over het seksueel misbruik in de katholieke kerk. In de Golf van Mexico voert oliemaatschappij BP rond deze tijd een laatste test uit om te bepalen of de lekkende oliebron is gedicht. De test van een half uur moet uitwijzen of het gestorte cement de oliebron ook onder grote druk afgesloten houdt. Door het lek is de afgelopen maanden zo'n 800 miljoen liter olie in zee gestroomd. De Zweden kiezen vandaag een nieuw parlement. De centrumrechtse coalitie van premier Reinfeldt hoopt genoeg stemmen te krijgen voor een nieuwe termijn. Mogelijk haalt de ultrarechtse partij Zweden Democraten voor het eerst de kiesdrempel. Deze anti-immigrantenpartij kan een machtsfactor worden als de regerende coalitie en de sociaal-democratische oppositie beide geen meerderheid behalen. Een Fransman zonder armen en benen is het kanaal overgezwommen. Hij deed dat met beenprotheses in de vorm van zwemvliezen. Met de stompjes van zijn armen hield hij zichzelf boven water. De man verloor zijn armen en benen in 1994 nadat hij was getroffen door een stroomstoot van 20.000 volt. Hij zwom de 34 kilometer van Engeland naar Frankrijk in 13,5 uur. Vlieland verwacht vandaag een toeloop van vogelaars... omdat daar gisteren een Noordse waterlijster is gesignaleerd. De Noord-Amerikaanse vogel is voor zover bekend nooit eerder in Nederland gezien. Deskundigen denken dat hij de Atlantische Oceaan is overgevlogen. Aan de Belgische kust werd gisteren een kleine regenwulp gezien. Die komt normaal alleen voor in Azië. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Later vanochtend volgt er regen, vooral in de noordelijke helft van het land.